Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In een Zwitserse trein zijn gisteravond 14 passagiers en de machinist bijna vier uur lang gegijzeld. Ze werden bedreigd door een Iraanse asielzoeker die gewapend was met een mes en een bijl. Hij is door de Zwitserse politie doodgeschoten. Wat zijn motief was is niet duidelijk. President Biden wordt niet aangeklaagd voor het achterhouden van geheime stukken. De speciaal aanklager zegt dat Biden als vicepresident onder Obama geheime stukken in huis mocht hebben... maar dat hij ze daarna mogelijk door vergeetachtigheid niet heeft ingeleverd. Daarbij verwees de speciaal aanklager ook naar Bidens hoge leeftijd. In een reactie zei Biden dat zijn geheugen prima is. Voor het eerst in lange tijd heeft president Poetin zich laten interviewen door een westerse journalist. De Amerikaanse presentator en Trump-sympathisant Tucker Carlson. In het interview roept Poetin de VS op om met Rusland te onderhandelen in plaats van Oekraïne te bewapenen. Ook zegt hij dat er wel te praten valt over vrijlating van de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich, die vastzit in Rusland. DJ Tiesto heeft zijn optreden bij de Super Bowl aanstaande zondag afgezegd. Vanwege een noodgeval in zijn familie moet hij terug naar huis, zegt Tiesto. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. De Nederlander zou de eerste DJ ooit zijn die zou draaien tijdens de Super Bowl... de finale van de American Football Competitie. De Oscars krijgen er een nieuwe categorie bij voor beste casting. De nieuwe prijs zal over twee jaar voor het eerst worden uitgereikt. Het wordt het eerste nieuwe beeldje dat de Academy uitreikt in meer dan 20 jaar.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 Ze werden bedreigd door een Iraanse asielzoeker die gewapend was met een mes en een bijl. Hij is door de Zwitserse politie doodgeschoten. President Biden wordt niet aangeklaagd voor het achterhouden van geheime stukken. De speciaal aanklager suggereerde dat Biden vergeetachtig is... waarop de president reageerde dat zijn geheugen prima is. DJ Chesto heeft zijn optreden bij de Super Bowl aanstaande zondag afgezegd. Vanwege een noodgeval in zijn familie moet hij vanuit Las Vegas terugkeren naar huis. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk.